Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De uitslagen van de verkiezingen zijn er. Ja, het leeft niet heel veel bij mensen, merkte ook deze verslaggever van Omroep Flevoland. Het is natuurlijk wel verkiezingsdag vandaag, hè? Eerste Kamer. Ik moest er even over nadenken? ik moest even denken, ja. ja. Ja, ik dacht dat eigenlijk weer moesten stemmen daarvoor, maar eh, dus niet. Nee, dat gebeurt indirect. Dat doen de statenleden, doen dat voor u. Oké, nou dat wist ik niet. Hoe gaat u de uitslag volgen? Eh, dat kijk ik later wel even op eh, internet eh, naar hoe het is, ja. Ja, na de provinciale verkiezingen mochten de mensen die wij toen hebben gekozen... vandaag kiezen wie er in de Eerste Kamer zitten de komende vier jaar. En het is geen verrassing, de BBB is de grootste geworden... maar wel met een zeteltje minder dan verwacht, 16 in plaats van 17. Schiphol laat de medewerkers te vaak in vieze, ongezonde lucht staan, zegt de arbeidsinspectie. Personeel staat soms een kwartier lang midden in de kerosinelucht van draaiende vliegtuigenmotoren en het vliegveld beschermt ze daar niet genoeg tegen. De tik op de vingers komt niet helemaal uit de lucht vallen, zegt mijn collega Nick. Feit is wel dat Schiphol hier al een aantal jaren voor gewaarschuwd is. Dat medewerkers op Schiphol een grotere kans hebben op hartfalen en op kanker. Dus ja, je kan niet zeggen dat de luchthaven van niks wist. Schiphol heeft nu beloofd dat ze eraan gaan werken. Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur bij Ajax. Hij stapte vanochtend op na een seizoen waarin de Amsterdammers niet veel verder kwamen dan de derde plek. Voetbalcommentator Arno Vermeulen vindt dit geen gekke beslissing. Eh, het is natuurlijk ook een, een, baan waar je in het middelpunt van de belangstelling staat. Dat is nou helemaal zo. We weten in de voetballerij dat er ook best veel kritiek vaak op je komt. Of dat het zelfs eh, eh, zich uit via bedreigingen en zo. Dus je ziet dat best veel mensen die in, langer in het voetbal werken er op een gegeven moment wel even klaar mee zijn. Van der Sar was sinds 2016 directeur van Ajax... en er waren ook zeer grote successen onder zijn leiding... zoals het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het overal droog. En morgen krijgen we volop zon met temperaturen boven de 20 graden. Verder landinwaarts zelfs maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De wat langere files die in onze regio staan momenteel zijn te vinden op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 5 kilometer met een kwartier vertraging.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 Sunny, thank you for that smile upon your face. Mm, sunny, thank you, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire anyone so true. Yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. sunny, you smiled at me and really, really eased the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so love you it's serious.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 I wanna touch it, rub it and squeeze. Fly to the sun like Icarus. Twerk it, shake it, jiggle it. Ask this spice what she really, really on right now. Cause I really wanna zig a zig I doing the mad thing.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 De coalitie heeft genoeg aan de steun van PvdA en GroenLinks voor een meerderheid. De aanvallen met drones op Moskou waren gericht op burgerdoelen, zegt de Russische president Poetin. Hij zei ook dat Oekraïne Rusland probeert bang te maken. De terroristische dreiging in Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen.